Hij werd ontslagen en jarenlang tegengewerkt omdat hij tegenover een weduwe weigerde te liegen en mocht van Defensie niet zeggen dat haar man door een ondeugelijke landmijn was omgekomen, maar deed dat toch. Defensie heeft spijt betuigd en hem dus ruim anderhalf miljoen gegeven. Maar Spijkers wil nu dat zijn ontslag wordt teruggedraaid, zodat hij recht krijgt op wachtgeld en pensioen. De Tweede Kamer gaat zich buigen over de aanpak van de ziekte van Lyme. De Nederlandse Vereniging voor Lyme-patiënten heeft 65.000 handtekeningen verzameld. Meer dan genoeg voor een burgerinitiatief. De vereniging wil onder meer dat er een expertisecentrum komt. Nu zou de ziekte vaak te laat worden herkend. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door besmette teken. In de Amerikaanse staat Connecticut zijn zeker vijf mensen omgekomen door de ontploffing in een elektriciteitscentrale. Bij de centrale ontplofte een gasleiding. Er waren toen zo'n 50 arbeiders aanwezig. Veertien gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. De Super Bowl is gewonnen door de New Orleans Saints. Het team was in de finale van het American Football met 31-17 te sterk voor de Indianapolis Colts, die door kennis als favoriet worden beschouwd. Het was de eerste keer dat New Orleans de Super Bowl won. Het team had ook nog nooit eerder de finale gehaald. In New York is een meisje van 12 in handboeien afgevoerd omdat ze op school op haar tafel had zitten krassen. Het kind heeft een taakstraf van 8 uur gekregen en zou pas na uren zijn vrijgelaten. Volgens een organisatie voor burgerlijke vrijheden zijn er in een maand tijd meer dan twintig van zulke onzinnige arrestaties op scholen in New York geweest.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 We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free.